Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Saoedische gevechtsvliegtuigen hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op de jemenitische hoofdstad Sanaa. De raketten raakten vooral munitiedepots, over slachtoffers is niets bekend. Met de vernietiging van de depots willen de Saoedi's voorkomen dat de opgeslagen wapens in handen komen van de Houthis. Die strijden voor meer autonomie en zijn bezig met een opmars in Jemen. De Houthis vormen 30 tot 40 procent van de jemenitische bevolking en zijn daarmee een grote minderheid. De vakbonden willen dat KPN-bestuursvoorzitter Blok afziet van zijn bonus en meer investeert in het bedrijf en in cao-afspraken. FNV, CNV, de Unie, QLIX en VHP dreigen de komende cao-onderhandelingen op scherp te zetten als de topman zijn bonus niet inlevert. De bonden hadden vandaag overleg met de Raad van Commissarissen van KPN omdat ze de beloning van Blok ongepast vinden. Binnen een jaar is zijn beloning met 50% gestegen naar 2 miljoen euro terwijl er flink wordt bezuinigd op personeel Nederlandse exporteurs blijven positief over de toekomst. Ze verwachten dit jaar een groei van de uitvoer met 9 Dat komt vooral door de lage olieprijs en de lage koers van de euro. Het blijkt uit onderzoek van een kredietverzekeraar en exportvereniging Venedex. Afgelopen jaar groeide de export al met 8,5 Nederland exporteert vooral binnen de EU naar de VS en China. In de Franse Alpen is vandaag de aanleg begonnen van een weg naar de rampplek van het vliegtuig van Germanwings dat daar vorige week neerstortte. De weg van twee kilometer door het afgelegen gebied moet de berging van de slachtoffers en van het toestel makkelijker maken. Nu worden de bergers nog met helikopters ingevlogen of ze moeten zelf naar de rampplek klimmen op 1700 meter hoogte. Het weer bewolkt met een periode met regen. Minima vannacht rond 7 graden. Op de Wadden morgenochtend een westerstorm, windkracht 9. Elders kans op windstoten tot 110 km per uur. Verder de hele dag wisselvallig. Het wordt 9 tot 11 graden.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 Hele bekende staan er op de rol. Jesus Christ Superstar. Ja, dat is uit de oude doos natuurlijk. En verder hebben we staan eh, Son of God, een nieuwe film. The Last Temptation of Christ, Robin Hood 2010. Eigenlijk hele mooie muziek natuurlijk. En we gaan natuurlijk beginnen met een hele grote hit. En dat is in dit geval eh, Skyfall. Komt-ie. Skyfall, En eh, hoe zou het met haar nieuwe cd zijn? Zou nou, wanneer zou die uitkomen? Ik ben echt nieuwsgierig. Dit was natuurlijk de laatste wat ze eh, op de plaat gezet had. Een andere grote hit, eigenlijk op dit moment... is uit de film Fifty Shades of Grey. Het nummer van Ellie Goulding, Love Me Like You Do. En dat is toch een mooi nummertje om twee uur ook mee te draaien. luisteren naar Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Uit de soundtrack van Fifty Shades of Grey. Eigenlijk een niet onaardige soundtrack met muziek van eh, Danny Elfman. Ook de moeite waard. En dit is natuurlijk een grote hit aan het worden. Of is het eigenlijk al een grote hit? Ja, we gaan weer terug in de tijd. En dan, eh, het is volgende week Pasen. En eh, ja, met Paas in aantocht, dan kan je toch niet om een aantal paasfilms heen. En ik heb op de rol staan Jesus Christ Superstar... The Last Temptation of Christ en Son of God... En ik draai uit iedere film een paar nummertjes. En ik begin natuurlijk bij eh, Jesus Christ Superstar van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice. ik heb het dan wel over de film, hè? niet de musical, maar de film. En daarin wordt een mooi nummer gezongen door Yvonne Elliman, I Don't Know How To Love Him. to do, how to move him. I've been changed, yes, really changed. In these past few days, when I've seen myself, I see song uit film Jesus Christ Superstar. Gezongen door Yvonne Elliman. Eh, wat eigenlijk ook wel een bijzondere song is, is het, het lied van eh, King Herod. Eh, dat is wel een, ja, bijzondere melodie, een bijzondere wijs.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 Uh, ja, leuk, uh, apart. Joshua Mostel eh, zong het. Uh, dit is natuurlijk de bekendste hit uit de hele film. Eh, de, trouwens, die Sky Superstar film uit 1973. Misschien wel leuk om straks alle die even de jaartallen te vermelden van de films. En dit is natuurlijk Superstar. Africa Superstar. De eh, soundtrack uit de eh, gelijknamige film. Ja, je kan heel veel zeggen over deze film, maar het swingt ontzettend. Eh, wat minder swingt is de muziek van The Last Temptation of Christ. Een film van Martin uh, Scorsese. de door schuldgevoel gekwelde timmerman Jezus van Nazareth probeert uit te vinden wat God van hem wil. Maar als zijn missie bijna compleet is, staat hij voor de grote verleiding van allemaal. Het normale leven van een goed mens. komt hij? ik, vond, ik vind het eigenlijk de, mooiste song uit deze film. With This Love. muziek is van Peter Gabriel. Love. Eh, dan kom ik aan de volgende film toe. Dat is eh, Son of God, film uit 2014. Een beetje een EO-film zou ik bijna zeggen. De muziek is van Hans Siemer en Lorne Balf. Eh, Fisher of Man, getiteld, het eerste nummer. volgende nummer is Rise Up in Fate. En daar doet Lisa Gerard ook weer mee. I am the way. The truth. And the life. grace of the Lord be with all. zich een bijzondere soundtrack. Eh, Hans Zimmer en eh, Lisa Gerrak natuurlijk. Eh, ja, dan, dan heb je ook waar voor je geld natuurlijk. Son of God, een film over het levensverhaal van Jezus Christus. En ja, deze drie films passen natuurlijk wel in de paastijd, leidenstijd moet ik eigenlijk zeggen natuurlijk. Nou, dat sluiten we af. En dan gaan we meteen naar een andere held. Robin Hood, film uit 2010. En dat is ook hele mooie muziek. En ik draai een paar nummers uit. De muziek is gecomponeerd door Mark Rijtenveld, als ik het goed zie. en eh, een van de mooiste nummers is Walter's Burial. Dat is het verhaal van Robin Hood, hoef ik niet te vertellen, dat is bekend genoeg. Komt-ie. de hoofdrollen Russell Crowe en Kate Blanchett. Ik eh, heb niet zoveel tijd meer. Ik draai nog één nummertje van deze prachtige cd. En dat is Merry Man. Ook een mooi melodietje. zijn natuurlijk heel veel films gemaakt. Maar deze is de film uit 2010, uh, eh, geregisseerd door Ridley Scott. En daar staat de muziek op van Mark uh, eh, Streitenveld. En eigenlijk zijn al die nummers heel mooi. En dat geldt ook voor American Beauty. Daar vind ik nog wel één nummertje van draaien van Thomas Newman. En dat is de, de titelmuziek, thema. vorige week heb ik iets gedraaid uit de film eh, Farewell My Lovely. Eh, een, eh, een, een, een, film noir, zou ik maar zeggen. En daar zit ook hele mooie muziek bij. En de mensen vroegen, wat was dat nou precies? En dat is David Shire, heet de componist. De film is Farewell My Lovely. En het is een Marlowe verhaal. Philip Marlowe. het zo geweldig mooi is, doe ik ook de, de aftitelmuziek uit eh, de film Farewell My Lovely, David Shire. Hetzelfde thema komt terug, hè? heerlijke muziek om nog even op de bank te zitten... een lekker glaasje bij te drinken en een beetje weg te dromen. Ja, hoe kan het toch dat sommige klanken je zo eh, eh, aanspreken en eh, zo'n impact hebben? En dit vind ik zo'n melodie. Farewell, My Lovely, David Shire. Hele mooie muziek. Een beetje crime, jazz zou ik maar zeggen. Ik ben daar een liefhebber van. En ik heb nog, een, nog één film erop staan uit de crime scene. The Silencers. En dat wordt de titelsong gezongen door Vicky Carr. a 22 or a 38 and it will silence you, dear sir. That is a silencer. But if you should see a lady who has the kind of waist that measures 22 and she's 38 where it is great to measure Fuchsia 38, dear sir. She is a silencer. Dear sir, I'm her. I don't use a knife, don't need a gun. My equipment is a lot more deadly, son. Dear sir. silencer. And if you're a man not made of wood, when I flip my hips, I'll quiet you for good. Let me brush your lips and crush your lips and nicely hush your lips, dear sir. The silencer. Sir, Don't stir, don't move, relax. Loosen your tie. Turn out the light. Take off your shoes, don't fight. mooie tijd om te relaxen natuurlijk. The Silencers, een film over Matt Helm. Eh, dat is eigenlijk een soort eh, ja, een vroege James Bond film uit 1966. Titelsong gezongen door Vicky Carr. En dit is ook een aardig nummer. Tina's Waltz uit The Silencers. zijn de zogenaamde B-films waar hele mooie muziek bij zit. En eh, gisteren zat ik naar Vrij Geluide VPRO te kijken op televisie. En dan zag ik weer een fragment van de B-movie orchestra. B-movie orkest. En eh, als je op YouTube kijkt, dan zie je dus deze band echt eh, aanstekelijke muziek spelen. Er staan allerlei filmpjes van ze op. Onder andere Naakt over de schutting van Ruud Bos, wat ik een poosje geleden gedraaid heb omdat het echt zulke, nou ja, geinige muziek is. Eh, het één na laatste nummer, dat is een nummertje van John Barry. Eh, dat heeft weer te maken met een reclame voor shampoo. The Girl with the Golden Hair. De, de echte Barry sound, hè? ga ik hem langzaam wegdraaien. Want uh, eh, dan hou je volgende week nog een keer helemaal goed van me. The Girl with the Golden Hair. Uh, ja, eh, het loopt tegen het eind van het programma. Dus de hoogste tijd voor Dans la Maison. geluisterd naar de CFN Cinema. Mijn naam is Akko Beuving en we hebben weer hele fijne filmmuziek gedraaid. We hebben gedraaid eh, Jesus Christ Superstar, The Temptation of Christ, The eh, Son of God, Robin Hood. Nou ja, te veel om op te noemen. Het was een gemêleerd gezelschap van allerlei componisten en muziek wat lang voorbij gekomen is. Klassiek, pop, bass en drum, eh, jazz natuurlijk. En natuurlijk eindigen we zoals altijd met Philippe Rombie dans la maison. Ik hoop dat je een goede week hebt. Ik begreep dat morgen weer goed filmweer is, dus regen en wind, wat wil je nog meer?